Het aantal coma zuipers stijgt al jaren. De aarde krijgt vandaag mogelijk te maken met een van de grootste zonnestormen in jaren. Volgens deskundigen is de storm sterk genoeg om elektriciteitsnetwerken en satellietverbindingen te verstoren. Het zou de zwaarste zonnestorm in vijf jaar tijd zijn.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 And in that time I was alone, so many years without my home. I made brothers of a different kind. time I didn't know just how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see. I never found my father, I never found my mother. but I'm telling you that I hope that I am heard. I will not be commanded. I will not be controlled. And I will not let my future go on without the help of my soul. control And I will not let my future go on Without the help of my soul And I will not be commanded And I will not be controlled go on without the help of my soul. I will not be commanded. I will not be controlled. And I will not let my future go on without the help of my soul. het ritme, van ZFM. van Zandvoort, op 106.9 FM. get a good feeling, yeah. Get a feeling that I never, never, never, never had before.